zegt de topvrouw van het bedrijf bij Pauw en de Wit. Ze gaat de aanpak van het winterweer de komende tijd evalueren. Veel mensen hadden kritiek op de informatievoorziening van KLM. Dat ging niet alleen over vluchten die geannuleerd waren... maar bijvoorbeeld ook of gestrande reizigers een hotelkamer konden krijgen. In het centrum van Amsterdam is iemand aangereden door een metro, meldt AT5. Daarbij is een man zwaar gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde op station Rokin van de Noord-Zuidlijn. De politie sluit de misdrijf niet uit en wil weten wat er precies is gebeurd. Daarom zijn ze nog op zoek naar getuigen. De agent van immigratiedienst ICE, die eerder deze week een vrouw doodschoot in Minneapolis... had mogelijk een trauma, dat zegt vicepresident Vance. De agent die schoot is eerder tijdens werk een keer meegesleurd door een auto. Hij haalde gisteren de trekker over nadat de vrouw probeerde weg te rijden. ICE-agenten wilden haar aanspreken op een wegblokkade. Rusland heeft met drones een aanval uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De burgemeester zegt dat meerdere gebouwen in brand staan in de stad... en dat er explosies zijn gehoord. Er is nog niets gemeld over slachtoffers. En ook in het westen van Oekraïne zijn aanvallen gemeld in Lviv. De gouverneur in Lviv zegt later met details te komen over de schade. In het noorden van het land sneeuwt het. Er kan daar 5 tot 15 centimeter vallen. Daar geldt nu code oranje. In de rest van het land valt regen of dat is sneeuw. In het noorden wordt het min 1, elders dooit het. En dit was het nieuws op 538. De vrienden van Amstel Live. Deze week win je bij Radio 538 toegang voor jou en drie vrienden. Floris Molenaar een van de meest voorkomende oorzaken van hoofdpijn. Hoor je zo meteen naar Alan Walker en eerst One Republic. Radio 538. Kun je ook nog wat aardig zeggen, denk je, of niet? Ja, rustig. I did was run, run, run, run, run. Staring at the lights, they look so pretty. Mama said, son, son, son, son, son. You're gonna grow up, you're gonna get old. All that glitter don't turn to gold. But until then, just have your fun, boy. good, Lord, give me. I can make it last three, four, five days. Living it up, but living down low. Chasing that luck before I get old. And looking back, oh, we had some fun. Boy, run, run, run, run, run. They tell you that the sky might fall. They'll say that you might lose it all. So I run until I hit that wall. Yeah, I learned my lesson, count my blessings up to the rising sun. bij 538. Heb je dat wel eens meegemaakt trouwens? Een, eh, een gebroken hart? Een break-up? Dat je, dat je relatie uitgaat? Ik heb, het, eh, ik heb het met mijn huidige vriendin trouwens. Die heeft het, <laughs> die heeft het twee keer uitgemaakt met me. Ja, derde keer dat we samen zijn, drie keer is scheepsrecht. Volgens mij gaat het nu al goed komen, maar <laughs> je weet het nooit, je weet het nooit. Nu las ik dus een onderzoek. Het schijnt dat als je liefdesverdriet hebt, dat je dan meer hoofdpijn hebt. Dat heeft ermee te maken, liefdesverdriet beïnvloedt hormonen zoals cortisol, dat is het, maar, het stresshormoon, en adrenaline. En te veel cortisol kan je zeg maar, de bloedvaten in je hoofd doen samentrekken. En daardoor krijg je dan dus hoofdpijn. Ja. Je krijgt zeg maar hoofdpijn van een break-up. Als het uitgaat, dan krijg je hoofdpijn. Dat is op zich wel herkenbaar trouwens. Hoor. Ik heb ook altijd eh, hoofdpijn de dag na het uitgaan. Oh, dat was, dat was, eh, was dat andere uitgaan in de kroeg.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 Er was goed nieuws van de week in de ochtendshow voor Chantal. Blijf zitten, want je wint vier kaarten voor de Vrienden van Amsterdam. Oh, eindelijk, <laughs> Superleuk, man. You make my day. En wat zeggen we dan, Chantal? Ik heb er zin aan. Dat inderdaad. Deze week en volgende week win je ze hier bij je kroegvrienden van 538. Tickets voor jou en drie vrienden. Voor het inmiddels stijf en stijf uitverkochte Vrienden van Amstel Live. you hits hoor je op 538. Telecast, hold on. Jouw hits, jouw 538. You're miles away, you're not okay. Who knows how long you've been drifting through empty highs and silent nights. Is anyone listening? Cause sometimes all you need is song. breaking the clouds that keep raining. You're on your knees, but I can see how everything's changing.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 Radio 538. Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody bij 538. Floris hier, lekker dat je erbij bent. Ik heb je even nodig. Ik hoop zo dat jij een gouden tip hebt. Ik heb, eh, ja, die kan staat voor de deur. Misschien heb jij dat ook wel, dat je, dat je wat gezellige avondjes op de planning hebt staan. Ik heb bijvoorbeeld eh, morgenavond, ga ik met eh, mijn collega's, nou in ieder geval Dylan, misschien ook wel met Bas van de avondshow, gaan we even wat drinken, lekker borrelen. Nou, ik weet niet of je Dylan een beetje kent, maar die, die houdt er wel van. Die houdt er wel van. Zaterdag ga ik ook met vrienden uit eten. Daar gaat ook wel een borreltje gedronken worden. Maar ja, ik ben 30. Misschien is dit herkenbaar voor je, maar... Ik kan me een partij ziek voelen de dag erna, zeg. Nou, dan heb ik niet eens heel veel gedronken en dan, ben ik niet... En dan weet ik eigenlijk alles nog wel van de avond. Dan, heb ik ook wel, dan kon ik nog recht naar huis lopen, zeg maar. Maar dan de dag erna, dan voel ik me afschuwelijk slecht misselijk, hoofdpijn en vooral misselijk. En, en, en dus soms duurt dat echt dagen dat ik me dagen nog krokant voel. Als je dit hoort en je bent aan het luisteren, pak de f van achterbij. Heb jij een gouden tip wat jij doet tegen een kater? Heb jij iets waarmee je, waarmee je ervoor zorgt, of als je, als je wakker wordt dat je denkt... oh, dit is, oh, dit is niet de bedoeling. Eh, wat je dan doet om ervoor te zorgen dat je weer een beetje begint te functioneren. Wil je het me laten weten? via de app van 538. Gaan we zo meteen even zo'n grote anti hulplijn opzetten. Ben benieuwd, kom maar door via de app. Let's sing a song for the broken Smash van deze week, Armin van Buren. Heb jij een gouden tip tegen een kater? Laat het me weten via de app van 538. I plezier om deze nacht met je te vieren. En ik heb je hulp even nodig. Nou, eh, laat ik zo zeggen, ik hoop dat jij de gouden tip voor me hebt. Tegen een kater. Ik ben inmiddels eh, de 30 gepasseerd. En ik merk aan mezelf dat als ik een avondje op stap ben geweest... dat ik niet eens heel, heel diep in het glaasje heb gekeken. Maar dan kan ik de dag aan wakker worden, denk ik. Vreselijke. Kappen met die onzin. Kappen met die onzin. Dat ik me zo, zo beroerd voel. Dacht ik, hier is, hier is vast een manier tegen om, om dit wat, ja, wat, wat weg te werken app van 538, dan geef je het aan me door. Je kunt me ook even bellen 0909 als jij de gouden tip hebt die voor jou heel goed werkt tegen een kater. Eh, ik zie Herman die zegt, tomatensap werkt perfect bij mij. Helemaal super. Eh, ik zie... Uh, ja, even, oh ja, Koert die zegt nog, stop met drinken. Beste middel. Ben in juli gestopt na stop met roken. De beste beslissing ooit. Ja, uiteindelijk is dat gewoon verreweg het beste. Laat me vooropstellen dat dat, dat drinken over het algemeen natuurlijk gewoon niet goed is. Dus we het beter gewoon niet kunnen doen. Maar ja, je weet hoe dat gaat. Soms dan, is het niet anders. Dan is het niet anders. Jolien die zegt, ja, ik heb zat tips. Maar ten eerste, voordat je uitgaat, drink een groot glas melk. En dan voordat je gaat slapen, een groot glas water en paracetamol. En dan de volgende ochtend lekker bacon en eggs en toast. En lekker met baked beans. Kijk eens even zo'n lekkere English breakfast naar binnen klappen, Jolien. Hartstikke goed. Jerry zegt nog, alcohol onttrekt het vocht uit je lichaam... en daardoor wordt het, eh, de volgende word je de volgende ochtend wakker met uh, koppijn en een misselijk gevoel. Voordat je gaat slapen moet je even twee à drie glazen water drinken. Dat kan ook nog helpen, ja. Eh, ik zie, ja, J staat in mijn scherm. Iets met zout of junkfood, even wat eten. Goed voor je bloedsuiker. Ja, beginnen met een pak s ochtends, zegt Daan nog. Uh, eh, Bas zegt minimaal 1 liter sportdrank drinken om je vochtgehalte en zoutgehalte op peil te brengen. Niet, niet drank met smaakjes, maar gewoon de standaard. Ook goed, ook goed. Krijg deze van Jeffrey. Antikatertip: hebben we zeker. Als jij s ochtends wakker wordt en je denkt bij jezelf de hele wereld mag gestolen worden. Ja, dat inderdaad. Dan ga je gewoon eens even lekker fijn frituren. Oh. Beetje klolletje mayo erbij. Heerlijk man. En, wat altijd nog helpt, gewoon een potje bier erbij. Heerlijk. <laughs> Kaperen zo weg. Ja. Gewoon beginnen waar we zijn geëindigd. Ja, gif met gif bescheiden. Ja, <laughs> dat, kan natuurlijk ook nog. Oké, okay, ja, dat vocht dat is inderdaad wel een ding. Je moet even zorgen dat je genoeg vocht in je, in je lichaam hebt. Kijk, Paul aan de telefoon. Goedemorgen. Eh, oh, goedemorgen. Ben je er vroeg bij trouwens, zeg? Ja, bakkersleven. Bakker gaat wel weer aan het werk. Oh, jij gaat zorgen voor eh, verse broodjes. En, waar ga jij zorgen voor verse broodjes? In eh, de mooiste plaats van Nederland, in Emmen. In Emmen? Oh, oké. Kijk eens Daarom. in Drenthe. Ja, dat is hartstikke goed. hey, eventjes, even ter zake. een, een tip tegen een kater, wat is die voor jou? Nou, als ik eh, gewoon een hele avond goed gedronken heb, dan is het gewoon s'avonds bij mij twee sprintjes, een glas water, lekker naar bed gaan, goed slapen. En dan ben je s'morgens vroeg gewoon weer fris en fruitig. Maar ben je, dan, is echt, dan ben je ook wel een beetje dat je merkt aan jezelf, oh ja, nou, ik heb hem wel hangen. Nou ja, jij had het over 30 plus. Ik ben al 40 plus, zowat. Dus okay. Eh, ja, het leeftijd, eh, dat speelt denk ik wel mee. Want vroeger kon ik het beter hebben als tegenwoordig. Ja. Maar goed. <laughs> maar jij zegt twee aspirintjes en een glas water... En, en dan ben je de dag erna, heb je nergens last van? heb ik nergens meer last van, inderdaad. Oh, dan ga ik eens proberen. Want ik heb ook al eens, eh, ik heb van dat ORS wel eens geprobeerd. Ken je dat? Uh, nee, niet zoveel ervaring mee. Dat is van dat spul, dat, kun je, dat neem je als je bijvoorbeeld uh, hebt overgeven. En eh, dat, dat, dat, houdt namelijk wat vocht vast. Want je krijgt ook heel veel last van eh, in een kater dat je, dat je geen vocht meer in je lichaam hebt door die alcohol. Maar daar heb je dus eh, met ORS, maar dat werkt ook voor geen drol. <laughs> Nee, maar dat is, dat, daar is dat glas water tegen, hè, Maar die aspirines erbij. Ja, precies. Een, goed, een goed glas water, hè? Geen, geen slokje water. groot glas water. groot glas water en twee aspirines. Yes, dat is het doen, wat je doet. We schrijven hem op, Paul. Nou, helemaal goed. Dankjewel. En je werkt Goedenavond. Dank je. Hoi. I don't want options, I want face to face. Right there, right now, don't want no delay. Time for whatever, whatever it takes. What you say? I gotta be, gotta be honest. You're the bezig met de hits van 538. Amy McDonald, This is the live hoorde Sienna Spyro, zometeen naar Rosé en Bruno Mars. Kissy face, kissy face, sent to your phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Uh-huh, uh-huh, red heart.